Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Zeeuwse plaats Kamperland is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met vuurwerk. De jongen was er zo slecht aan toe dat hij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het nu met hem gaat, dat weten we niet. Hulpverleners maken zich weer klaar voor een pittige nacht. Justitieminister Van Wil was in Roosendaal om ze een hart onder de riem te steken. Bijzonder, vond deze brandweerman. Ik doe dit werk al eh, ruim 30 jaar, want dat is de eerste keer dat we eh, zo'n hoog bezoek krijgen. En dat, eh, ja, dat waardeer ik. Dat is fijn dat ook de regering laat zien van we staan er voor onze mensen. We laten ons eigen even zien op zo'n dag. Kom even praten met de mensen die op straat werken. Ja, ja, dat doet goed. En dat heeft hij ook wel even nodig, zegt hij, want hij rekent op een nacht vol brandjes en vernielingen. In het verleden heeft hij tijdens auto ook wel eens zwaar vuurwerk naar zijn hoofd gekregen. Inwoners van het eiland Puerto Rico vieren oud en nieuw in het donker. Volgens het energiebedrijf zit zeker 90% van de mensen op het Caribisch eiland zonder stroom. De storing gaat volgens het bedrijf nog zeker een dag duren. In een deel van Brussel geldt vanavond voor jongeren onder de 16 een avondklok. De stad wil zo overlast met oud en nieuw voorkomen. Vorig jaar liep het in een Brusselse wijk uit de hand... en werden hulpdiensten bekogeld met vuurwerk. De jongeren mogen vanaf 7 uur niet meer de straat op. Een moeder stapte nog naar de rechter om het plan tegen te houden... maar die ging daar niet in mee. En het is aanschuiven geblazen bij oliebollenkramen. Daar staan al de hele dag lange rijen. Onder meer in Utrecht moeten mensen lang wachten op een zakkie. Eh, een uur. Dat was het eh, idee van mijn vriendin. Ik vind dat het erbij hoort, Partjesdag. Zou een uurtje in de rij, neemt de hond mee. Geen probleem. Dat het het waard? 100% is de beste oliebollen token in Utrecht. De kraam ging om 7 uur vanochtend open en zelfs toen was er al een rij. Het weer nog bewolkt en hier en daar valt wat motregen. Tijdens de jaarwisseling veel wind en zware windstoten. Op de meeste plekken is het droog, maar in het noorden is er regen bij een graad of 7. ZFM, verkeersupdate.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 is een jongen aan het begin van de middag ernstig gewond geraakt. De jongen van 13 stak volgens de politie een Cobra 6 af. De Amsterdamse beurs heeft een goed jaar achter de rug. Over heel 2024 steeg de AEX-index met 12 Het weer bewolkt met hier en daar een spatje motregen.